Jimmy is de oudere broer van David Ruffin, de leadzanger van The Temptations. Jimmy Ruffin was 78 jaar. Het weer, de bewolking overheerst en het is droog. Het koelt af tot 6 graden, maar bij opklaringen is er kans op vorst aan de grond.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 De minister reageert op het pleidooi van zijn partijgenoot Servaas. Die zei eerder deze week dat erkenning van een Palestijnse staat in het belang is van vrede en veiligheid in het Midden-Oosten. De minister zei er wel bij dat hij het goed vindt dat zijn partij de discussie heeft aangezwengeld. De Colombiaanse regering en de terreurbeweging FARC zijn het eens geworden over de vrijlating van een ontvoerde generaal. Hij werd zondag in het westen van Colombia door de FARC ontvoerd en sindsdien liggen de vredesonderhandelingen stil. De generaal wordt zo snel mogelijk vrijgelaten. Onder welke voorwaarden hij vrijkomt is niet bekendgemaakt. Ook drie andere door de FARC ontvoerde militairen en een advocaat komen vrij. De vredesgesprekken tussen Colombia en de FARC begonnen twee jaar geleden in Cuba. De Mexicaanse president Peña Nieto gaat volledige openheid geven over zijn financiële situatie. Hij doet dat nadat hij en zijn vrouw waren beschuldigd van vriendjespolitiek. Maar wanneer hij dat gaat doen, zei hij er niet bij. Het presidentspaar woont in een miljoenenvilla die in eigendom is van een aannemersbedrijf. Dat bedrijf kreeg opdrachten van de overheid. De presidentsvrouw, die ook soapactrice is, heeft al gezegd dat ze de villa heeft gekregen van haar werkgever, de televisiezender Televisa. Maar na al het rumoer over het huis heeft ze besloten de villa te verkopen. Het weer de bewolking overheerst en op de meeste plaatsen is het droog. 6 graden, maar bij opklaringen is er kans op vorst aan de grond. Overdag af en toe zon, blijft droog en dan wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort?